Drie uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Wie wordt getroffen door een hartinfarct, een hartstilstand... of een andere hart- of vaatziekte... heeft een steeds grotere kans om het te overleven. Sinds 1980 is het sterftecijfer voor mannen gedaald met 70 voor vrouwen met 61 Dat komt onder meer door de sterk verbeterde acute zorg... schrijft de Hartstichting in een rapport... Daarnaast zit er meer aandacht voor gezond eten, bewegen en stoppen met roken. Doordat meer mensen blijven leven, neemt het aantal mensen met een hart- of vaatziekte toe. Het zijn er nu 1,4 miljoen en de Hartstichting verwacht dat, er, dat het er in 2030 1,9 miljoen zijn. Het Amsterdam UMC krijgt 5 miljoen euro van de Vriendenloterij... om zelf medicijnen te ontwikkelen voor patiënten met zeldzame ziekten. Het gaat om medicijnen die bij farmaceutische bedrijven tonnen per patiënt per jaar kunnen kosten. Sommige medicijnen zijn erg duur, waardoor de beschikbaarheid in het gedrang komt. Door de medicijnen zelf te maken kan de prijs naar beneden... maar het geld wordt ook gebruikt om te onderzoeken... waarom bepaalde geneesmiddelen niet beschikbaar zijn voor patiënten. Vorig jaar zijn ruim 191.000 bedrijven opgericht. Een record, meldt het CBS. Het zijn vooral eenmanszaken. Er werden ook veel bedrijven opgeheven, zo'n 107.000. In het onderwijs kwamen er de meeste bedrijven bij. Het gaat vooral om eenmansbedrijfjes die studiebegeleiding, sportonderwijs en bedrijfsopleidingen aanbieden. Ook bedrijven in de bouw groeiden flink en verder nam het aantal kunstbedrijven sterk toe, net als het aantal webwinkels.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 Often when myself in one of them gorgeous lady. Yeah, There is no need to be hacking, shading. Come on, baby. Hey, hey, baby. When you rock your hips, you know that it amazes me. Got me off the hook and nothing else don't face me.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 baby. wanna love you. I wanna oh. love you, oh, baby, baby, baby. I wanna be a man. <laughs> Dit is het ritme van de winter. which one of us is king. Just running from the demons in your mind. Then I took yours and made them mine. I didn't notice cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet.